spoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. In Zeeland zijn sneeuwschuivers de weg opgegaan. Om half tien vertrokken de eerste uit steunpunten in Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland, zegt de Rijkswaterstaat. In verband met het winterweer heeft de KVB alle amateurwedstrijden afgelast. In vrijwel het hele land wordt sneeuw verwacht, op sommige plaatsen mogelijk 15 centimeter. In het zuiden kan het ook hard gaan waaien. Omdat het winterweer kan leiden tot gladheid, heeft het KNMI code oranje afgegeven voor vrijwel het hele land. KLM heeft het voorzorg bijna 100 vluchten geannuleerd. Schiphol heeft een beperkte start- en landingscapaciteit... en op belangrijke trajecten in en rond de Randstad rijden minder treinen. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn protesten bij de Amerikaanse ambassade uitgelopen op rellen. Betogers demonstreerden tegen het besluit van de Amerikaanse president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Ze zwaaiden met Palestijnse vlaggen, stichten brand en gooiden voorwerpen naar de Libanese veiligheidstroepen die de route naar de Amerikaanse ambassade afschermden. De veiligheidsgroepen gebruikten traangas en waterkanonnen om de betogers op een afstand te houden. Bij een brand in een stal in Nijega in Friesland zijn zeker 22 kalveren omgekomen. In totaal waren er bijna 170 koeien in de stal. Veel dieren hebben brandwonden opgelopen. Bij de brand is veel rook vrijgekomen. De brandweer adviseert daarom iedereen in de buurt ramen en deuren dicht te houden. Oorzaak van de brand in Nijega in Friesland is niet bekend. Het weer, plaatselijk kan landinwaarts 3 tot 15 centimeter sneeuw vallen. In het zuidwesten regent het voornamelijk. Later vanmiddag dooit het in het zuiden 6 graden... en bovendien waait het hard met kans op zware windstoten. Elders blijft het wit. Morgen krijgen we opnieuw neerslag vanuit het zuiden. Hier en daar is dan weer een pak sneeuw mogelijk.